12 uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. In Den Haag hebben zich vier jongens bij de politie gemeld... vanwege de mishandeling van een 71-jarige man. Dat gebeurde maandag. De man was nog in staat om naar huis te lopen... maar werd daarom wel en overleed later in het ziekenhuis. De jongens die zich hebben gemeld zijn 13, 14 en 15 jaar. Ze zijn aangehouden. In de zaak zitten nu vijf jongens vast. Woensdag meldde zich al een jongen van 14. Zijn voorarrest is vandaag verlengd. In Arnhem is de operatie Market Garden herdacht. Het offensief dat in 1944 een einde moest maken aan de Tweede Wereldoorlog. Het liep stuk op de Rijn. In de Eusebesiuskerk in Arnhem was een herdenking met hoge gasten. Op het Airborneplein werden kransen gelegd... en bij de John Frostbrug was een concert met onder meer André Hazes en het Gelders Orkest. Saudi-Arabië heeft journalisten doorboorde leidingen en gesmolten en verbrande olieinstallaties laten zien... na de droneaanval op het staatsoliebedrijf... Het complex is de grootste olieverwerkingslocatie ter wereld. Door de aanval moesten de Saoedi's de olieproductie deels stilliggen en liepen de prijzen op. De productie is volgens de Saoedi's eind deze maand weer op peil. De politie in de Haagse Schilderswijk heeft vanmiddag gepraat met buurtbewoners... naar aanleiding van een onderzoek naar wangedrag door agenten. Het gedrag van vier tot acht agenten wordt onderzocht. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan buitensporig geweld en discriminatie... Buurtbewoners die met de politie hebben gesproken... hebben het over een goed gesprek. In de divisie heeft FC Twente zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden. De Enschedeers die vorig jaar nog in de eerste divisie speelden... verloren thuis de derby tegen Heracles. Het werd 3-2 voor de ploeg uit Almelo. Het weer, vannacht helder en tussen de 5 en 9 graden.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 High off a the drunk from my hate. It's like I'm up and hanging. I love her the more I suffer. I suffocate. right before I'm about to drown. She take me. She fucking hates me. Yeah, knee high socks and a black thong. Body's what she dance on. Think she's yours, you're damn wrong. So I let her go, she grab on. She grab it, grab it, land it, land it, throws it back real rough. Every single grind, all the grinds won't be enough.